Marietje, Marie. Hoi Marietje, Marie, Marie, Marie. Hoi Marietje, Marie. Ik ben zo blij als ik jou zie. Ik ging eens met vakantie in broek en waterland. Daar was wat te beleven, daar was wat Marietje, Marie. Hoi Marietje, Marie, Marie, Marie. Hoi Marietje, besef je bent bezig aan een stier. Hoi Marietje, Marie. Hoi Marietje, Marie, Marie, Marie. Hoi Marietje, Marie. Ik ben zo blij als ik jou zie. Toen mijn vakantie op was en ik van haar Hoi Marietje, Marie. Hoi Marietje, Marie. Marie, Marie. Hoi Marietje, Marie. Ik ben zo blij als ik jou zie. Hoi Marietje, Marie. Hoi Marietje,